Megens met het NOS-journaal. De politie wil nog niets meer zeggen over het geweldsincident gisteren in Feyenaard in Noord-Brabant. Daar werden in een woning in een woonwagenkamp een dode vrouw en een zwaargewonde man gevonden. Het is een echtpaar van middelbare leeftijd dat familie is van zanger Frans Bauer, die zelf ook in Feyenaard woont. De politie onderzoekt of er sprake was van moord, zelfmoord of een combinatie daarvan. De familie Bauer liet weten erg aangeslagen te zijn. De Amerikaanse oud-generaal Sheehan heeft er spijt van dat hij zijn Nederlandse collega Van den Bremen betrokken heeft in de discussie over de val van Srebrenica in 1995. Bijna twee weken geleden zei Sheehan tijdens een hoorzitting dat de val mede was veroorzaakt doordat er homoseksuelen in het Nederlandse leger zaten. De Nederlandse legerleiders, onder wie Van den Bremen, zouden het met hem eens zijn. Maar die bewering trekt Sheehan nu in. De Amerikaan heeft Van den Bremen een mail geschreven. Daarin staat dat zijn herinneringen over discussies van 15 jaar geleden inaccuraat waren. Ook zou de val van de enclave niet te verwijten zijn aan individuele militairen. Volgens een woordvoerder van Defensie is Van den Bremen blij met de spijtbetuiging. opmerkingen van Sheehan veroorzaakten in Nederland veel ophef. Zowel het kabinet als de Kamer en homo-organisaties waren er kwaad over. De VVD haalt Europarlementslid Janine Hennis-Plasgaard naar Den Haag. Ze staat vierde op de voorlopige VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Zo blijkt uit informatie die de NOS heeft gekregen. Hennis Plasgaard zit sinds 2004 in het Europees Parlement. Ze is daar onder meer lid van de Commissie Vervoer en Toerisme. De top van de voorlopige kandidatenlijst bestaat verder uit VVD'ers die nu al in de Kamer zitten. Het zijn lijsttrekker Mark Rutte, Edith Schippers, Fred Teven en Stef Blok.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 Everybody's looking for love. Oh, <laughs> ain't that the reason you're at this club? Oh, <laughs> you ain't gon' find a dance with him. No, no. I got a better solution for you, girl. been 20 years.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 New in time.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 情。